ook Thijssen met het NOS-journaal. Het kabinet geeft bijna 60 miljoen euro voor noodhulp aan Jemen, Syrië en Irak. Het is bedoeld voor de opvang van vluchtelingen in de regio, zodat ze niet doorreizen naar Europa. Het geld komt uit een pot van 570 miljoen euro die het kabinet vorig jaar heeft ingesteld voor structurele noodhulp in de wereld. Volgens de Verenigde Naties is de oorlog in Jemen een humanitaire crisis van de zwaarste categorie. Ook in de andere twee landen heeft de burgerbevolking te lijden onder binnenlandse conflicten. In Syrië en Irak treft ook de strijd tegen IS de inwoners. Op de Middellandse Zee zijn voor de kust van Libië veel doden gevallen bij het kapseizen van een boot met migranten. De boot had zeker 400 opvarenden uit onder meer het zuiden van Afrika, Syrië en Bangladesh. Voor het lot van ongeveer de helft wordt gevreesd. De Libische kustwacht zegt zo'n 200 mensen te hebben gered. Eurocommissaris Timmermans wil dat meer vluchtelingen in hun eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Zo kunnen ze volgens hem niet in handen vallen van mensensmokkelaars. Wie recht heeft op asiel moet veilig en legaal, legaal naar Europa kunnen komen, zegt Timmermans. Nu haalt de VN ook al vluchtelingen op, maar dat moet volgens de Eurocommissaris op veel grotere schaal gebeuren. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemt het akkoord dat deze week met Zuid-Korea is gesloten een keerpunt. Volgens hem is de gezamenlijke verklaring een cruciale mijlpaal voor het bezweren van de directe militaire spanningen die de afgelopen tijd waren opgelopen. Na diplomatiek overleg hebben beide landen toezeggingen gedaan die de spanningen moeten verminderen. De tropische storm Erika heeft verwoestingen aangericht op het Caribische eiland Dominica. Er zijn overstromingen en aardverschuivingen geweest. 80% van het eiland zit zonder elektriciteit. Volgens lokale media zijn zeven mensen om het leven gekomen. Op de bovenwindse eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen... heeft de storm voor zover bekend nog niet tot grote problemen geleid. De komende dagen trekt Erika verder door het Caribisch gebied richting Florida. Het weer vanuit het westen opklaringen, overdag periode met zon en kans op een enkele bui.